Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet wil niet dat de Turkse regering op 11 maart in Nederland campagne komt voeren... om stemmen te winnen voor een nieuwe grondwet. Vandaag werd bekend dat minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken naar Rotterdam wil komen... om Turkse Nederlanders aan te sporen ja te zeggen tegen de nieuwe grondwet. Volgens premier Rutte is de Nederlandse publieke ruimte niet de plek... voor politieke campagnes van andere landen. Turkije houdt op 16 april het referendum over de nieuwe grondwet... die president Erdogan meer macht geeft. De Erasmusbrug in Rotterdam is al uren dicht vanwege een technische storing. De slagbomen aan beide zijden werken niet meer en daardoor zijn files ontstaan. Rond half tien zijn monteurs gearriveerd om de kapotte slagbomen te repareren. Het is nog niet bekend hoe laat de storing kan zijn verholpen. Automobilisten wordt geadviseerd om om te rijden. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen is door de rechtbank gedagvaard om vragen te beantwoorden over mogelijk misbruik van EU-geld. Medewerkers van het Front National werden betaald door Brussel, maar werkten in Parijs voor de partij. Le Pen gaat voorlopig niet op de dagvaarding in, zegt haar advocaat. Ze wil eerst de Franse presidentsverkiezingen afwachten. De voormalig president van Haiti, René Préval, is op 74-jarige leeftijd overleden. Het land werd jarenlang geleid door dictators. Préval was sinds lange tijd de eerste democratisch gekozen leider van Haiti. Hij was de enige president die twee ambtsperiodes volmaakte. Voorgangers van hem belanden in de gevangenis, werden verbannen of vermoord. Preval trad in 2011 af. Een jaar daarvoor werd Haiti getroffen door een verwoestende aardbeving. In de eredivisie werd vanavond één wedstrijd gespeeld. Heerenveen speelde thuis tegen Go Ahead. Kwam niet verder dan 2-2. De Friese stonden met 2-1 voor, maar de kogel maakte namens Go Ahead één minuut voor tijd gelijk. Het weer op steeds meer plaatsen droog, wel overwegend bewolkt. Vannacht liggen de minima tussen de 4 en 9 graden. Morgen overdag in het westen en zuidwesten regen. In het oosten en noordoosten overwegend droog en af en toe zon. Het wordt ongeveer 14 graden, in het westen iets koeler. Zondag wisselvallig en iets lagere temperaturen. Dit was het NWS.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 No one ever sees a thing. Another child is missing a headline saying, far away Slips away, slips away, slips away. Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away.